9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is voor het eerst in vier jaar negatief. Zowel het oordeel over de stand van de economie... als de bereidheid om grote aankopen te doen verslechterde iets. Het consumentenvertrouwen daalt al maanden en staat nu op min 2. Ondanks het lagere vertrouwen hebben consumenten in december... ruim 2% meer besteed dan een jaar eerder. Onder meer aan voedingsmiddelen en auto's werd meer uitgegeven. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. Vorig jaar was de winst ruim 1 miljard euro, ongeveer net zoveel als een jaar eerder. Bij zusterbedrijf Air France daalde de winst juist... met zo'n 600 miljoen naar ruim 250 miljoen euro. Air France KLM maakte gisteren bekend dat president-directeur Elbers van KLM na een wekenlange machtsstrijd toch mag aanblijven. Het ging dat Topman Smit van Air France KLM van hem af wilde, omdat de Canadees het concern meer tot één bedrijf wilde smeden. De nieuwe sprinters van de NS hebben last van kinderziektes. De treinen rijden sinds december, maar hebben veel storingen... en vallen soms meerdere keren op een dag stil. De NS noemt de opstartproblemen vrij normaal bij een nieuw type trein. De bever heeft de Achterhoek bereikt. Onderzoekers hebben vraatsporen aangetroffen in het noorden van de Achterhoek bij de rivier de Schipbeek. Dat schrijft Nature Today. De onderzoekers verwachten dat de beschermde diersoort via de kleine waterwegen verder zal trekken naar Twente. Bevers hoorden vroeger bij het Nederlandse landschap... maar stierven in de 19e eeuw uit. Ook in andere delen van het land gaat het goed met het knaagdier. Bevers uit één familie in Limburg richten zelfs voor tonnen schade aan... waardoor het waterschap Limburg vorig jaar besloot er 10 dood te schieten.